nooit naar jou terug Ben morgen voor jou even ver. La la. hetzelfde. Een vrouw en een vrouw en een man.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 Maar kijk hoe ik wegga en nooit naar jou terug en langzaam verdwijn.